Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het lukt niet om dit jaar 3000 huizen in Groningen aardbevingsbestendig te maken. Minister Kamp schrijft aan de Tweede Kamer dat die afspraak te ambitieus is. In de eerste helft van dit jaar zijn maar 535 woningen versterkt... en dat is iets meer dan de helft van het geplande aantal in die periode. Volgens de minister gaat er veel tijd zitten in het regelen van vergunningen... en het overleg met bewoners over de werkzaamheden. Bondskanselier Merkel waarschuwt tegen het verder sluiten van de grenzen en het bouwen van hekken in Europa. Volgens haar zou dat op de Balkan kunnen leiden tot militaire conflicten. Op een bijeenkomst van haar partij zei Merkel dat het tot een aardverschuiving zou leiden... als Duitsland, net als Hongarije, de grenzen sluit. Ze herhaalde nog eens dat er een conferentie over de Balkan moet komen... waarover de meningsverschillen kan worden gepraat. Drie supporters van FC Utrecht mogen voorlopig niet meer in stadion De Galgenwaard komen. Ze deden tijdens de wedstrijd tegen Twente mee aan discriminerende spreekkoren, gooiden spullen en staken vuurwerk af. Het onderzoek van FC Utrecht loopt nog, omdat er nog meer supporters bij betrokken waren. Ambtenaren en militairen die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië geen salaris hebben gehad, krijgen alsnog een extra vergoeding. Ongeveer 1100 mensen die nog in leven zijn... krijgen ieder 25.000 euro uitgekeerd. Staatssecretaris Van Rijn heeft daarover een akkoord gesloten met het Indisch platform. En in een supermarkt in Kloosterzande is een lading drugs gevonden. Een vakkenvuller van de winkel vond de pakketjes toen hij het fruit wilde aanvullen. Ze zaten in een doos bananen. De Zeeuwse politie zoekt uit wat voor drugs het zijn en waar ze vandaan komen. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking en in het zuidwesten kans op wat regen. Ook morgen bewolkt, soms een beetje regen. Het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukke avondspits vandaag en de files nemen maar langzaam af. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat bijvoorbeeld nog 5 kilometer bij Muiden-Oost. 11 kilometer op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Utrecht-Leidse Rijn. Bijna een half uur vertraging in die file. Op de A4 Vlaardingen-Hoogvliet bij de Benelux-tunnel 2 kilometer. De tunnel is dicht door een kapotte auto. Op de A9 Amstelveen richting Diemen staat tussen Amsterdam-Zuidoost en knopen Diemen 4 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 8 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Drieberg en Knoop het Oude 10 kilometer file. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Knoop het Kleinpolderplein en Delft 9 kilometer. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam staat 15 kilometer, zeg maar de hele A13. A15 Rotterdam richting Gorkum nog 13 kilometer tussen Ridderkerk en Sliedrecht Oost. Ongeluk op de A15 Gorkum richting Nijmegen bij Del zorgt nu al voor 4 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland 12 kilometer kilometer tussen Knoop het en Knoop het plein.